11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Vanaf een basis in Kazachstan is een Russisch-Duitse supertelescoop gelanceerd. De Spectre RG gaat de ruimte in om het heelal in kaart te brengen. Dat doet de telescoop vanaf een stabiel punt op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. In 2025 moet op basis van de bevindingen van Spectre een complete kaart zijn van het heelal. Het is de grootste ruimtemissie van de Russen sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. In het Vaticaan zijn nu toch botten gevonden die mogelijk van een meisje zijn... dat in de jaren 80 spoorloos verdween. Eerder deze week werd op basis van een cryptische tip... in twee eeuwenoude graftommers gezocht, maar die waren leeg. Nu is iets verderop in een ondergronds knekelhuis gevonden... een plek waar in het verleden botten van overledenen werden verzameld. Onderzoek moet nu uitwijzen of daar ook resten van Emanuela Orlandi bij zitten. Zij verdween in 1983 toen ze 15 was... Ze woonde met haar familie in het Vaticaan. De zaak krijgt in Italië veel aandacht. In het centrum van Breda is vannacht een 28-jarige inwoner van de stad neergestoken. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden. Het steekwapen is niet gevonden. Bij Koevoorde is een automobilist vol ingereden op een politieauto. Die stond leeg op de provinciale weg N34 bij wijze van afzetting... om weggebruikers te waarschuwen voor een ongeluk even verderop. De automobilist reed vol op de politiewagen in en ligt in het ziekenhuis. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe heeft in de Tour de France de gele trui heroverd. In Saint-Etienne werd hij derde achter de Belgische winnaar van de achtste etappe, Thomas de Gent en de Fransman Pinot. Doordat het peloton met gele truidrager Julio Chicone bijna een halve minuut verloor... is het geel nu weer voor Ala Philippe. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog.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 Don't think about your heart or your feelings. Let's satisfy the heart that we need it. Just gonna make it last for the weekend. Oh, body to body, body to body, body to body, body to body, body to body, body to body.